11 uur. Het is door Almegens met het NOS-journaal. Ze is een vrouw vanwege illegaal stemmen veroordeeld tot acht jaar cel. Ze had een permanente verblijfsvergunning... was als kind vanuit Mexico naar de VS gekomen. De vrouw zou niet hebben geweten dat ze niet mocht stemmen... en had in 2012 en 2014 op het stemformulier per abuis burger aangekruist... in plaats van niet-burger. Volgens de aanklager maakt de straf van acht jaar cel duidelijk... dat Texas illegaal stemmen serieus neemt. Mensen die volgende maand bij de verkiezingen natuur en milieu willen laten meewegen bij hun keuze, kunnen vanaf vandaag het Groen Kieskompas invullen. Daar staan 30 stellingen in over klimaat, energie, mobiliteit en landbouw. Ze gaan onder meer over kolencentrales, de gaswinning in Groningen, de maximumsnelheid op snelwegen en de bio-industrie. Het Groen Kieskompas is een initiatief van een aantal natuur- en milieuorganisaties. Ze benadrukken dat ze geen stemadvies willen geven, maar de mogelijkheid willen bieden om inzicht te geven in hoe de politiek tegen groene thema's aankijkt. De veelbezochte tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch over de middeleeuwse Nederlandse schilder Jeroen Bos is in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Global Fine Art Award 2016. In New York kreeg het Bosse Museum de prijs samen met het Prado Museum in Madrid. Museumdirecteur Charles de Mooi nam de prijs, ook wel gezien als de Oscar in de kunstwereld, in ontvangst.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 Mm-hmm.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 Some children see him lily white, the baby Jesus born this night. Some children see him lily white, with dresses soft and fair. 去。 as they. And oh, they love him too. Some children see her as a girl in hair that short. some children see. children in each different place. We'll see the baby Jesus face, just like this, and bright with love, with a heavenly grace, and fill. thee, and as a girl.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 my sunshine, yeah.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 must take that A train to go the Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the train, you'll find you've missed the quickest way to get to Harlem.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 You will be on some